Ja, je merkt dat Rutte met deze toon toch echt duidelijk de boel op scherp wil zetten. Hij schuwt stevig taal niet om die boodschap steeds maar over te brengen onze aandacht voor de dreiging vanuit Rusland, die mag niet verslappen. Eh, rond dezelfde tijd vorig jaar hield hij ook zo'n speech. En toen zei hij eigenlijk ook al dat we ons mentaal moeten voorbereiden op oorlogstijd. Maar dit jaar gaat hij dus nog een stap verder door te zeggen... dat we ons moeten voorbereiden op een oorlog van een omvang... die onze grootouders hebben meegemaakt. Rutte gaf ook een compliment aan Trump. Volgens hem is hij de enige die Poetin naar de onderhandelingstafel kan dwingen. Het was een emotionele zitting in de rechtszaak rond het dodelijke stintongeluk. Zeven jaar geleden botste in Os een trein tegen de elektrische bolderkar van een kinderopvang. Vier kinderen kwamen om het leven. Een begeleidster en een ander kind raakten gewond. Vandaag kwamen de slachtoffers en nabestaanden aan het woord. Nog elke dag gaat de herinnering door mijn gedachten... wat ik als laatste tegen mijn dochters zei. Veel plezier vandaag, tot vanmiddag en ik hou van jullie. Ook weet ik nog goed wat liever als laatste vroeg aan mij... Mama, mag ik nog een kus van jou? Maandag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen twee bedrijven en twee leidinggevenden. Die zouden hebben geweten dat de stint niet veilig was. In een andere grote rechtszaak werd vandaag uitspraak gedaan. De drie hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries kregen in hoger beroep te horen dat hun straffen zo goed als hetzelfde blijven. 26 en 27,5 jaar cel. Er stonden ook nog zes andere verdachten terecht. Eén van hen werd in eerste instantie vrijgesproken, maar krijgt nu toch vier jaar cel. Hij was een van de voorbereiders van de moord op Peter R. de Vries. Ja, misschien kan je volgend jaar toch naar een concert in De Kuip omdat er huizen worden gebouwd rond het stadion van Feyenoord... zouden er nooit meer concerten worden gehouden. Maar volgens AD zijn er mogelijkheden... zolang er nog niemand woont in die nieuwe huizen. In juni staat er een evenement gepland in de Kuip. De krant denkt dat het wel eens een concert van de Rolling Stones zou kunnen zijn. Het weer. Vannacht gaat het regen in het zuidwesten. Morgenochtend overal wat lichte regen. Morgenmiddag wordt het weer droog Er komt de zon er af en toe bij. Het wordt net als vandaag een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de meeste gevallen 5 à 10 minuten in de file. De A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Bosch... daar heb je tussen Breukelen en Utrecht een kleine 10 minuten tijdverlies. De A7 van Zaanstad naar Horen... daar sta je tussen Weidewormer en de afrit Avenhoorn ook zo'n 10 minuten vast. Net als op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velzen... De N208 sta je voor de aansluiting met de A22 10 minuten in de file. Het is van Sassenheim naar Velzen. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn...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 Een PVV-statenlid in Noord-Holland wordt vervolgd omdat hij in maart een betoger van Extinction Rebellion had aangereden. Ze raakte daarbij gewond. De politicus zegt dat hij de vrouw niet had gezien en betuigde spijt. Het Oostenrijkse parlement heeft ingestemd met een hoofddoekjesverbod voor meisjes jonger dan 14.